Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Rotterdam heeft de politie een aantal woningen ontruimd vanwege een dreigende situatie. Een man heeft de gaskraan opengedraaid en schreeuwt uit zijn raam. Er zijn veel brandweerauto's en ambulances aanwezig in de straat in de wijk Spangen. Een onderhandelaar van de politie probeert contact met de man te krijgen. Aanhoudende regen leidt in het Belgische Voeren tegen de grens met Nederland tot wateroverlast. Straten staan blank en kelders zijn ondergelopen. Volgens de krant Het Belang van Limburg is de rivier de Veurs... een zijtak van de Voer buiten de oevers getreden. De burgemeester van Voeren zegt dat het erger is... dan de grote watersnood in de zomer van 2021. Ook in de naburige gemeente Dalem en Troost zijn problemen. Het waterschap Limburg houdt in de gaten of de situatie in België... ook in Nederland gevolgen kan hebben. In de Belgische provincie Luik is het rampenplan afgekondigd. Noodweer met veel regen leidt ook tot overstromingen in het noordoosten van Frankrijk... en in de Duitse deelstaat Saarland. Bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp op de bezette westelijke jordaan is zeker één dode gevallen en zijn acht mensen gewond geraakt. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid en het Israëlische leger... bevestigt het bericht op de chat-app Telegram. Volgens het leger was de gedode persoon verantwoordelijk voor een reeks aanvallen. Zo zou hij vorig jaar betrokken zijn geweest bij een schietpartij... waarbij een Israëlier om het leven kwam. Ook waren er plannen voor meer aanslagen, zegt het leger. Volgens het Palestijnse ministerie liggen de acht gewonden in het ziekenhuis... en is hun toestand stabiel. Het weer op de meeste plaatsen droog.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 that your mom used to warn you about. Mm-hmm. Marry, you're in trouble. I'm in real big trouble. You're real big trouble. Lord knows I'm in mm. trouble. And if this is the kind of love that the old folks used to warn me about, every day, every night, I'm in trouble. I'm in real big trouble. I'm in real big trouble. You got anything to say, girl? Someone please call 911. Yeah, yeah. Pick up the phone, yo. Tell them I just got shot got shot down, and it's piercing through.